Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Mona Keizer zegt dat ze niet overstapt naar de BBB om een trap uit te delen naar het CDA, haar oude partij. Vorige maand zegde ze na 34 jaar haar lidmaatschap op. En een maand lang was ze even transfervrij, maar nu is ze dus binnengehaald door de BBB. En Caroline van der Plas, de fractievoorzitter, zei net in Op1 dat Keizer als staatssecretaris indruk op haar heeft gemaakt met haar kritiek op het coronabeleid. Toen zij het opnam voor de ondernemers in Nederland, hè, ten tijde van het coronabeleid en de coronapas, dat zij zei: Ik kan dit gewoon niet meer ik kan dit niet meer verantwoorden. Ik wil dit niet meer. Dit zijn mijn mensen. Dit zijn ondernemers. Hm. Ik doe dit gewoon niet meer. En door die uitspraken werd Mona Keizer uiteindelijk het kabinet uitgeknikkerd. Keizer legde net in op één ook uit waarom ze nu switcht naar de BBB. Waar het mee te maken heeft is dat ik mij gewoon niet meer herkende... in de partij waar ik 34 jaar geleden lid van ben geworden. En ehm, ik vind het buitengewoon ongemakkelijk om het hierover te hebben. Want alles wat ik hierover zeg, ik zeg nog maar een keer... wordt gezien als natrappen. En daar hou ik niet van. En als de BBB de grote grootste woord bij de Tweede Kamerverkiezingen willen ze dat Keizer premier wordt. Wildwesttaferelen in Zuid-Afrika. Daar heeft de politie 18 verdachten doodgeschoten... die een overval op een geldtransport zouden hebben voorbereid. Volgens de politie ging het om een bende waar lang onderzoek naar is gedaan. De leden zouden meerdere overvallen in Zuid-Afrika op hun geweten hebben... en hadden vandaag ook weer het plan om er eentje te plegen. Maar de politie viel het pand binnen waar de bendeleden zaten... en de bedoeling was om ze alleen op te pakken... maar dat liep uit op een vuurgevecht dat uiteindelijk anderhalf uur duurde. En het is D day in de voetbalwereld. Over een uurtje sluit in heel veel Europese landen de transfermarkt voor voetballers. En voor middernacht moet alles rond zijn. En het gaat nog flink los in de laatste uurtjes. Davy Klaassen bijvoorbeeld, hij gaat weg bij Ajax en tekent bij Inter Milan. Heerving Lozano komt naar vier jaar Napoli voor 12 miljoen euro terug naar PSV. En Al-Ittihad uit Saudi-Arabië zou bij Liverpool een bod van meer dan 230 miljoen euro hebben gedaan op sterspeler Mohamed Salah. Eerder werd een bod van meer dan 150 miljoen euro nog afgewezen. En dan heb ik nog weer voor je.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 You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying, you're trying. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. they make me the jelly. You not get any company. Competition is nothing.